Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De NAVO heeft de ballistische raketverdediging versterkt... nu Iran zijn aanvallen in het Midden-Oosten opvoert. De 32 lidstaten zeggen dat ze het eens zijn... dat de verdediging op het verhoogde niveau moet blijven... tot de dreiging van Iran om willekeurig landen aan te vallen is afgenomen. Woensdag haalde NAVO-lid Turkije een Iraanse ballistische raket neer... Het land heeft het de andere NAVO-landen bijgepraat, maar beroept zich niet op artikel 4. Daarmee wordt overleg aangevraagd als een land vindt dat zijn veiligheid of grondgebied wordt bedreigd. Staatssecretaris Boswijk van Defensie hoopt dat het niet nodig is om Nederlandse jongeren verplicht op te roepen voor het leger. Maar hij kan dat niet garanderen, zei hij in de Tweede Kamer. Onder meer GroenLinks P van de A, SP en DENK zeiden dat ze heel bezorgd zijn over het kabinetsplan voor een selectieve opkomstplicht. Daarbij wordt niet iedereen, maar een bepaalde groep opgeroepen. Het kabinet wil dat doen als het niet lukt om Defensie in vier jaar tijd uit te breiden naar 122.000 mensen. Nu zijn dat er ongeveer 80.000. De Britse parlementariër Reid heeft zich vrijwillig laten schorsen door de Labour-partij... vanwege een onderzoek naar spionage voor China waarbij haar man betrokken is. Die werd gisteren aangehouden, net als twee andere mannen. De drie worden beschuldigd van hulp aan een buitenlandse geheime dienst. Volgens de Labour-partij werkt Reid volledig mee aan het interne onderzoek. Ze blijft intussen wel lid van het Britse parlement. Op de eerste dag van de WK-sprint in Heerenveen heeft Jenning de Bo indruk gemaakt. Zowel op de 500 als de 1000 meter was de Groninger sneller dan zijn Amerikaanse concurrent Jordan Stolz.